9 uur. Jan van der Putten met het NOS Journal. is het leider van motorclub No Surrender opgepakt. De man van 54 wordt verdacht van leidinggeven aan een criminele organisatie... en verder van mishandeling, diefstal en afpersing. Eerder pakte de politie al twee andere leiders van No Surrender op... onder wie voorman Henk Kuipers. De recherche is zwaar overbelast en kan maar een fractie van het werk aan, waardoor criminelen hun gang kunnen gaan. Dat staat in een rapport van de Nederlandse politiebond NPB. De vakbond heeft gesproken met zo'n 400 rechercheurs, die zeggen dat vier van de vijf zaken blijven liggen. De NPB wil dat er zeker snel 2000 rechercheurs bijkomen. Het verkeer in Noord-Holland heeft vanochtend last gehad van een storing bij de spitsstroken. Rijkswaterstaat kon de camera's niet bedienen. Daardoor bleven de stroken dicht en ontstonden er files op de A1, de A6, de A7 en de A9. Mensen die illegaal in Nederland zijn zitten nog te vaak en te lang in vreemdelingendetentie, zegt Amnesty International. Ze kunnen worden vastgezet vlak voordat ze het land worden uitgezet, maar volgens de mensenrechtenorganisatie duurt het vaak langer. Zo zat de Soedanese jongen 500 dagen vast voor hij Nederland kon verlaten. Steeds meer Nederlanders hebben een motor en een motorrijbewijs, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Op 1 januari hadden zo'n 1,4 miljoen mensen een Nederlands motorrijbewijs. Onder hen steeds meer 50-plussers. Vorig jaar slaagden 27.000 mensen voor hun motorrijexamen. Een rechtbank in Thailand heeft een Japanse zakenman de voogdij toegewezen over zijn 13 kinderen. Die liet hij in 2014 verwekken bij draagmoeders. Aanvankelijk mocht de man de kinderen niet in huis houden. Ze werden door de Thaise autoriteiten in pleeggezinnen geplaatst. Nu zegt de rechtbank dat het belangrijk is dat de 13 kinderen bij hun vader opgroeien. Het weer droog en geleidelijk steeds meer zon. Het wordt een graad of 6. Ook morgen en de dagen daarna zonnig. S'nachts lichte tot matige vorst. Overdag een graad of 5, maar wel een koude noordoostenwind. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Veel vertraging nog in de Randstad op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Bij Soest 20 kilometer, kost je ruim een uur extra. Op de A7 van Horen naar Zaandam bij Purmerend Noord 14 kilometer. Vertraging daar ruim drie kwartier. Na een ongeluk op de A15 van Gorkum naar Rotterdam bij Papendrecht 14 kilometer, kost je ruim een half uur extra. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht door bergingswerkzaamheden bij Leusden-Zuid 13 kilometer.